Dat heeft een woordvoerder van het Iraakse ministerie van Olie bekendgemaakt. Shell heeft het nog niet bevestigd. Voor de ontginning van het olieveld in west kwarna in het zuidoosten van Irak, waren vier consortiums in de race. Een Russische en een Amerikaanse maatschappij vielen buiten de boot. Shell en ExxonMobil hopen 8,6 miljard vaten olie uit het gebied te halen. Eerder sleepte Shell al een kleiner olieveld in de wacht. Tientallen inwoners van de Bilt zijn geëvacueerd vanwege een gaslek. Waarschijnlijk heeft een shovel tijdens rioleringswerkzaamheden een gasleiding beschadigd. Het is nog niet duidelijk wanneer het gaslek kan worden gedicht. De inflatie is vorige maand verder gestegen naar 0,7 procent, meldt het CBS. In september was de inflatie nog 0,4 procent. De stijging van de inflatie komt vooral doordat benzine en diesel duurder zijn geworden. Vier jaar geleden heeft Defensie een te lage inschatting gemaakt van de prijs van het nieuwe marineschip dat de Zuiderkruis moet vervangen. Staatssecretaris De Vries zegt dat in reactie op kritiek van regeringspartij CDA en de oppositie. De Kamer heeft er grote moeite mee dat het bevoorradingsschip 363 miljoen euro gaat kosten, 100 miljoen meer dan vier jaar geleden werd gedacht. Volgens De Vries was er destijds geen offerte en is de prijs dus niet met 100 miljoen verhoogd. De prijs is hoger dan gedacht, onder meer omdat Nederland nu een groter schip wil en omdat de milieueisen zijn verhoogd. Ook zijn de arbeidskosten in Roemenië, waar een groot deel van het schip wordt gebouwd, hoger geworden.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 She got soul in the beauty of her melody. Ja, ik Ik ga door. En jij, wat doe